staan aan het strandplein paloma. De warme en speelde met je zwarte haar. Je kon niet huilen toen ik afscheid nam, paloma. Maar ik kom terug als ik de Zuidzee weer bevaar. Ade, kleine paloma. De zee, kleine paloma. Lok mij opnieuw, ik moet naar verre stranden gaan. Maar op een nacht Paloma leg ik hier weer aan. Dit kleine eiland met zijn walmen, wordt mijn woning. Daar kom ik thuis en vind ik rust in mijn bestaan. Alleen bij jouw kleine verdrietige Paloma zal heel mijn leven dan alleen nog verder gaan. Een tropisch eiland in verre streken, een gouden oosten in een blauwe zee. slechts aan haar draag ik herinneringen mee. De laatste reis van een zeeman, de laatste koers, Zuid-Zuidwest. Ik kom terug, kleine Paloma, naar dat eiland wat geluk alleen nog rest. Paloma. loop mij opnieuw, ik moet naar verre stranden gaan. Maar op een nacht Paloma leg ik hier weer aan. Dit kleine eiland met zijn palmen wordt mijn woning. Daar kom ik thuis en vind ik rust in mijn bestaan. Alleen bij jouw kleine verdrietige Paloma